spoedige start. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Oppositiepartijen D66, GroenLinks en ChristenUnie staan nog altijd open voor samenwerking met het kabinet. Ondanks de breed gedragen motie van afkeuring gisteravond tijdens het debat over de TV-deal. De oppositie ziet die motie meer als een waarschuwing. Alleen het CDA heeft nog niet laten weten welke gevolgen deze partij aan de motie verbindt. Dinsdag stemt de Eerste Kamer over het belastingplan. De steun van CDA en D66 zijn nodig voor een meerderheid. Bij de rellen in Geldermalsen gisteravond is een vrouw zwaar gewond geraakt. Ze heeft hersenletsel opgelopen, maar is inmiddels wel van de intensive care af. Haar advocaat zegt dat ze als toevallige voorbijganger door een ME'er voor haar eigen voordeur in elkaar is geslagen. De advocaat is van plan aangifte te doen tegen de ME'er en een klacht in te dienen bij de korpsleiding. De politie onderzoekt de zaak. IMF-directeur Christine Lagarde moet terechtstaan vanwege haar rol in een fraudezaak uit 2008. Ze was minister van Financiën in Frankrijk toen de overheid een miljoenenschikking trof met de Franse zakenman Bernard Tapie, die in dezelfde periode de verkiezingscampagnes van toenmalig president Sarkozy financieel ondersteunde. Lagarde had die schikking mogelijk voor moeten leggen aan een rechter. Minister Van der Steur noemt de nieuwe politie-CAO rechtvaardig en goed voor alle politiemedewerkers. Na maandenlange acties is er een akkoord bereikt met de bonden. Politiemedewerkers krijgen er in drie jaar 6,5% salaris bij en een eenmalige uitkering van 1000 euro. Chelsea heeft trainer José Mourinho ontslagen. De positie van de 52-jarige Portugees stond al langer onder druk... vanwege de slechte prestaties van de Britse club. In de Premier League staat Chelsea op de 16e plaats. Guus Hiddink wordt genoemd als een van de mogelijke opvolgers van Mourinho. Het weer, vanuit het westen meer bewolking en vannacht gaat het wat regenen. Het blijft zacht met minima rond 10 graden. Morgen trekt de regen weg en s ochtends schijnt de zon af en toe. Smiddags meer bewolking bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer. Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Apkoude en Knoop Amstel 3 A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Knopend Hoek en Nieuw-Vennep 3 kilometer. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Bad en Knopend Velzen 6 kilometer file. De linkerrijstrook is door een ongeluk afgesloten. En eh, de A9 Alkmaar richting Amstelveen is weer vrij bij Knopend Rotterpolderplein. staat nog 5 kilometer file. Op de A13 eh, Den Haag richting Rotterdam tussen knopen Prins Klausplein en Afrit Berkel en Rode Reis 12 kilometer langzaam rijden. Op de A15 Gorkum Rotterdam tussen knoop het Gorkum en Hardingsveld Giesendam 2 kilometer. A15 richting Rotterdam tussen eh, Giesendam en Papendrecht 7 kilometer file. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwekerk aan de IJssel nog 7 kilometer.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 My master's in the yard, giving light to the unaware. This plastic little place is just a step amongst the stairs. cherry we're dancing in the dust, cause we're coming through. Whenever you need me, I'm behind. And I promise to take you.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 And if I didn't love you, rejection, I'd audition. And if I didn't love, ZFM stuur je allemaal fijne dagen en een